gaan mijn gedachten weer naar het zuiden en de zomerzon. Dan verlang ik naar die nachten waar het groot geluk begon. Zon, zomer en zee, op vakantie met z'n twee. Lekker bakken in het warme zand en verkoelen aan de waterkant. Zon, zomer en zee. Op vakantie met z'n twee. Dat is jouw en mijn idee. Zon, zomer en zee. We tellen nu de weken en de dagen. We hebben de vakantie al in zicht. Als stort het nog en regent het bij vlagen, toch straalt voor ons straks weer het zonnelicht. Zon, zomer en zee, op vakantie met z'n twee. Lekker bakken in het warme zand en verkoelen aan de waterkant. met z'n twee. Dat is jouw en mijn idee. Zon, zomer en zee. En daarom gaan we straks weer naar het zuiden. De zon de stranden tegemoet. Dan komen wij terug met bruine huiden. Een zonnige vakantie doet je goed. Zon, zomer en zee. Op vakantie met z'n twee. lekker bakken in het warme zand. En verkoelen aan de waterkant. Zon, zomer en zee. Op vakantie met z'n twee. Dat is jouw en mijn idee. Zon, zomer en zee. vakantie met z'n twee. Dat is jouw